Morat Roakili met het NOS-journaal. De openbaar aanklager in Argentinië heeft een celstraf van 12 jaar geëist... tegen de Argentijnse oud-president Cristina Kirchner. Ook wil de aanklager dat ze nooit meer een publiek ambt bekleedt. De 69-jarige Kirchner wordt verdacht van fraude bij aanbestedingen... in de twee termijnen toen ze president was, tussen 2007 en 2015. De Argentijnse overheid zou te veel betaald hebben bij publieke aanbestedingen en projecten werden niet afgerond. Experts vermoeden dat er geld terugvloeide naar de familie van Kirchner. De oud-president ontkent de beschuldigingen. De Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis Anthony Fauci legt in december zijn functies neer. Fauci is 81 jaar en hij was de afgelopen jaren in de VS het gezicht van de strijd tegen corona. In zijn loopbaan was Fauci adviseur voor zeven presidenten. De eerste was Ronald Reagan in 1984. Fauci stopt in dienst van de overheid, maar hij zegt dat hij zijn kennis en ervaring in wil blijven zetten voor wetenschappelijk medisch onderzoek en de volksgezondheid. Ongeveer 31.000 Oekraïners hebben inmiddels werk gevonden in Nederland. De integratie van Oekraïners op de arbeidsmarkt gaat veel sneller dan van andere asielzoekers, zegt het UWV. Het contrast met Syriërs, Eritreërs en Afghanen is groot. Die mogen de eerste zes maanden na aankomst niet werken, daarna mondjesmaat. De overlevingskans voor mensen bij wie kanker is vastgesteld... is de laatste tien jaar toegenomen, blijkt uit cijfers van de Nederlandse kankerregistratie. Van degenen die tussen 2011 en 2020 de diagnose kanker kregen... was 66% na vijf jaar nog in leven. In de tien jaar daarvoor was dat nog 58%. Dankzij verbeteringen in de diagnostiek en de behandelingen... zijn de kansen op overleving sterk gestegen voor onder meer bloed- en lymfeklierkanker. Het weer, er zijn opklaringen, maar in de loop van de nacht komt er meer bewolking en daalt de temperatuur naar 14 graden.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 Your Beyonce. Always coming down, popping our way. Our way. Telling us that country girls are kind of girls they like. need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big dreams if you know what Next to the speakers, keep a toy in the trunk of the lat.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 Homie in the dickies in my zone tonight that might change my life. Every time you look at me, my girls be like, that one may be the one tonight. If it's status ain't hood, I ain't checking for them. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. Cash money is an army. I'm walking with purple hearts on me.